Brighton wordt stilgestaan bij de moord. Ze werd vorige week vermoord tijdens een korte wandeling tussen haar huis en de pub. Wie er verantwoordelijk is voor de dood is nog niet duidelijk. De moord zorgt voor opschudding in Engeland. En het debat over de veiligheid van vrouwen op straat is weer opgeleid. Ruim een half jaar geleden werd in Londen ook een vrouw vermoord tijdens een wandeling op straat. Sarah Everard van 33. Demissionair premier Rutte heeft bij de VN in een toespraak gezegd... dat in de strijd tegen corona er niet alleen aandacht moet zijn voor de ziekte zelf... maar ook voor de maatschappelijke gevolgen. Hij wees op de toename van huiselijk geweld tijdens de lockdowns... en noemde geweld tegen vrouwen een schaduwpandemie. Vanaf morgen kunnen mensen weer op de normale manier gereanimeerd worden. Dat betekent dat hulpverleners weer mond-op-mond -mond beademing mogen geven aan mensen met een hartstilstand. Ook hoeven ze geen afstand meer te houden of mondkapjes te dragen. Nog maar een paar uurtjes afstand houden, want vanaf morgen verdwijnt de anderhalve meter. En moet je een vaccinatie- of testbewijs laten zien als je naar de kroeg wil. En ook al zijn de kroegen maar tot middernacht open, Fleur uit Eindhoven staat al in de startblokken. Morgen kunnen we gewoon weer de kroegen in. En het is echt zo bizar. We hebben het zo gemist. Het nieuwe mensen ontmoeten, dronken gesprekken hebben. De meeste random shit meemaken die je maar kan hebben. Bier over je hele lichaam. Het maakt me niks uit. Morgen zijn we er weer en we hebben het zo gemist. Voor vandaag en morgen zijn tot nu toe 85.000 afspraken gemaakt met testen voor toegang.